Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een massa-ontslag bij de autofabriek Netcar in Limburg. Bijna de helft van het personeel is per 1 november zijn baan kwijt. 1800 van de 4000 mensen gaat het om. Dat er ontslagen zouden vallen is al een tijdje bekend. De autofabriek maakt nog een paar maanden auto's voor BMW. Maar daarna hebben ze nog geen nieuwe klant, zegt verslaggever Nick Wouters. Ze hebben allerlei pogingen gedaan de afgelopen tijd... sinds dat BMW dat contract heeft opgezegd. Eh, allerlei eh, nieuwe opdrachtgevers geprobeerd binnen te halen. Maar het is niet gelukt. Er waren veel stakingen de afgelopen tijd door personeel van Netcar. Zij vinden dat er geen goed plan ligt over wat er met hun gebeurt... nadat ze hun baan kwijt zijn. Een Nederlandse man van 36 die zijn zoontje van 9 meenam naar een illegale reef in België... maakt kans op een flinke gevangenisstraf. De politie vond in zijn camper ook amfetamine en keta die hij daar had gekocht. Volgens de man voor zijn ADHD. Door het Belgische OM is er 15 maanden cel en 8000 euro boete geëist. En waarschijnlijk een kleine opluchting bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar blijft wel bij de club als technisch manager. Hij heeft zijn contract met vier seizoenen verlengd bij de Amsterdamse club. Hij houdt zich onder meer bezig met de doorstroom van jeugdspelers naar het eerste elftal. De afgelopen tijd is het onrustig bij de club. Na een teleurstellend seizoen vertrok algemeen directeur Edwin van der Sar... en werd trainer Alfred Schreuder ontslagen. Ook gaan er veel mensen uit de technische staf weg. En je hoort het steeds vaker de laatste tijd. Aanvallen in onder meer Oekraïne en Rusland met drones. In Nederland is er vanaf nu een speciale eenheid bij van de landmacht... die gespecialiseerd zijn in het vinden en onderscheppen van drones. Soms gebruiken ze daar raketten voor, maar de eenheid heeft ook nog een ander wapen, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Ik noem het oneerbiedige superstoker, maar zo ziet hij eruit tussen de nemen die er niet eens aanstoot aan. Die schiet net af. Daarmee kun je een drone vangen en kun je er ook van leren. Want dat vertelt iedereen mij hier, is heel nadrukkelijk de opdracht in die wapenenwetloop waarbij de vijand steeds slimmer wordt in het ontwikkelen en inzetten van drones, moeten wij steeds slimmer worden in de verdediging. En dat is dus ook wat die eenheid gaat doen. De eerder van de nieuwe eenheid bij de landmacht is er vandaag een ceremonie bij een kazerne in Limburg. En dan nog het weer. Vanmiddag op steeds meer plekken zon, behalve in het noorden.